Jan van der Putten met het NOS Journaal. Als eerste gemeente in Nederland heeft Enschede ingestemd met een verbod op fatbikes. In de algemene politieverordening komt te staan dat fatbikes in het stadscentrum niet zijn toegestaan vanwege de veiligheid. Een motie van de VVD kreeg in de gemeenteraad voldoende steun. Over de snelle fietsen met dikke banden wordt vaak geklaagd. Volgens de VVD zijn fatbikes scooters vermomd als fiets. Of het verbod in Enschede juridisch overeind blijft staat nog niet vast. De Eerste Kamer wil advies van de Raad van State over een onderdeel van de nieuwe woningwet. Op aandringen van de PVV komt erin te staan dat het verboden wordt om statushouders voorrang te geven op een sociale huurwoning, ook in noodsituaties. De Tweede Kamer ging akkoord met die toevoeging, maar volgens senatoren ligt discriminatie op de loer en is advies nodig van de Raad van State. Ook demissionair minister Keizer ziet dat gevaar, zei ze gisteren. Na de asielwet is dit het tweede onderdeel van de nieuwe wetgeving... waar de Raad van State nog naar moet kijken. De Zuid-Franse havenstad Marseille kampt met een grote natuurbrand. Die begon in een buurgemeente en heeft de buitenwijken van Marseille bereikt. De situatie is volgens de autoriteiten onder controle... maar er zijn wel twintig gebouwen beschadigd door het vuur. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Er hangt een dikke rookwolk boven de stad. Het vliegverkeer ligt sinds vanmiddag stil. Treinen die vanuit Marseille naar het noorden en westen zouden rijden... zijn vanwege de brand geschrapt. Schoenfabrikant Van Lier ziet de financiële moeilijkheden. Het bedrijf kan zijn schulden uit de coronatijd niet meer aflossen. Vorig jaar leed Van Lier 1 miljoen euro verlies. En ook dit jaar vallen de inkomsten tegen. De schoenenzaken van Van Lier zijn inmiddels gesloten. Het bedrijf overlegt met de Belastingdienst over hoe het nu verder moet. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog.